Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is dit jaar toegekend aan ex-minister Els Borst. De prijs is bedoeld voor mensen die veel hebben gedaan voor het oplossen van de problematiek rond dementerende. Volgens de vereniging heeft D66 Borst op een genuanceerde manier in de orde gesteld dat ook het vooruitzicht om dement te worden reden kan zijn voor een euthanasieverzoek. De Tweede Kamer ziet er niets in om pomphouders weer alcohol te laten verkopen. Pompstations maakten vandaag bekend dat vanaf volgende maand op verschillende plaatsen weer bier en wijn kan worden gekocht. Dat is al 11 jaar verboden, maar de pomphouders willen een proefproces uitlokken. Volgens de pomphouders is niet gebleken dat het aantal verkeersslachtoffers door het verbod is gedaald. Een Kamermeerderheid wil dus niets aan de regels veranderen. De VVD spreekt van de kat op het spek binden. In Athene en andere Griekse steden zijn tienduizenden mensen op de been om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Vandaag is een 48 uur staking begonnen. Het openbaar vervoer is lamgelegd en winkels en kantoren zijn dicht. Het vliegverkeer van en naar Griekenland heeft vanochtend goed deel stilgelegen. Het Griekse parlement stemt vandaag en morgen over nieuwe bezuinigingen. De Europese Commissie wil 50 miljard euro beschikbaar stellen voor een betere infrastructuur, duurzame energie en sneller dataverkeer. Het moet leiden tot meer banen en een betere concurrentiepositie. Het grootste deel van het geld gaat naar het verbeteren van wegen. Ook is het de bedoeling dat de helft van de Europeanen in 2020 snel internet heeft. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europarlement. Het weer. Er trekken een paar bijen over het land en er staat een stevige westen tot noordwestenwind. Morgen is er meer ruimte voor de zon en wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. De avondspits is begonnen. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen naar de West en Blarikum 5 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmade 5. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Bunnik 4.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 Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze vol Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. moet ik tien keer rondevenaar. Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde internet. www.zfmzandvoort.nl this town. I know you and you know me, and that's that's why I say, hey. nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you.